Zo goed zelfs dat het RIVM stopt met de wekelijkse bijpraatmomenten. Het is voorlopig de laatste keer en we hopen inderdaad dat, dat deze gunstige ontwikkelingen zo blijven. We hebben ook gezegd, we melden ons als er iets te melden is, als er een nieuwe ontwikkeling is of als in de inderdaad in Nederland de epidemiologie eh, eh, daarom vraagt. Maar we zien op dit moment eh, een daling op de hele linie. Dus is de meerwaarde van, van een wekelijkse ehm, persbriefing op dit moment beperkt. Als we ons een beetje aan de maatregelen blijven houden en de prikken halen als dat kan, denkt ze dat het een hele mooie zomer kan worden. Daarover gesproken, op vakantie naar grote delen van Italië, Duitsland en Oostenrijk mag binnenkort weer, meldt de Telegraaf. Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt volgens hen morgen met een nieuw reisadvies. En de drie vakantiebestemmingen gaan van oranje naar geel. Dus bij terugkeer hoef je geen coronatest te doen of in quarantaine. Een vrouw uit Mali die in maart een negenling kreeg... heeft maar kort van haar wereldrecord kunnen genieten. Want in Zuid-Afrika is deze week een vrouw bevallen van een tienling. Tamara van 37, kleine vrouw met een werkelijk enorme buik... rekende eigenlijk op zes kindjes... maar er zaten nog vier verstopt achter hun broertjes en zusjes. De baby's zijn geboren met een keizersnee... en zullen de komende tijd in de couveuse moeten aansluiten. Een Britse politieman die heeft toegegeven dat hij Sarah Everard van 33 heeft verkracht en gedood... is vlak voor die moord ook al is aangehouden. Ook dat was een zedenzaak, zegt correspondent Tim de Wit. Het bleek dat hij bij McDonald's eh, plotseling zijn geslachtsdelen had laten zien aan mensen, met name vrouwen die daar toen waren. Eh, de politie heeft daar toen intern onderzoek naar gedaan, uh, die agenten ook al bevraagd, maar dat onderzoek was nog niet afgerond toen hij deze Sarah Everett heeft vermoord. Hij was dus ook gewoon op vrije voeten. Veel mensen vinden dat hij veel harder had moeten worden aangepakt. Sowieso was er al veel te doen om de dood van Sarah Everard. Nadat haar lichaam was gevonden gingen honderden mensen tijdens de lockdown de straat op... om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen. Het weer volop zon. Al ontstaan er vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen kan het 26 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop Draasdorp en Knoop Velsen.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic is in hoger beroep veroordeeld tot levenslang... voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt als legerleider tijdens de oorlog in Bosnië verantwoordelijk gehouden... voor onder meer de moord op ruim 8000 moslimmannen in Srebrenica in 1995. Mensen kunnen later deze week weer naar Duitsland, Oostenrijk en het noorden van Italië op vakantie. Het reisadvies voor deze landen gaat binnen een paar dagen van oranje naar geel. En in Duitsland heeft stervoetballer Waman Kituga van VfB Stuttgart onthuld...